Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Bosbranden in Canada leggen van alles in de as. Door hitte en droogte zijn er branden op honderden plekken. Vooral in het dorp Jasper is de schade enorm, zegt deze bewoner die hals over kop moest vluchten. Almost every block had at least one house fully engulfed and that means the neighboring houses were going next. There was a fire in almost every single block. Ook Nederlandse toeristen moesten evacueren uit het dorp, waarvan misschien de helft wel is verwoest. Afgelopen nacht is er een klein beetje regen gevallen, maar dat heeft niet echt geholpen. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle. In Marokko zijn op één dag 21 mensen overleden door de hitte. In het land is al dagen een hittegolf aan de gang. Op sommige plekken is het 47 graden. Correspondent Samira Yadir weet meer over de slachtoffers overheid meldt dat het gaat om oudere mensen en chronisch zieken. En dat er in één ziekenhuis ehm, ja, maar liefst 17 mensen zijn overleden. De Marokkaanse overheid belooft meer hulp te sturen naar ziekenhuizen waar de problemen het grootst zijn. De NS moet stoppen met het vragen van extra geld voor de snelle trein tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat zegt reizigersorganisatie Rover in het AD. Je moet nog steeds een toeslag betalen als je met de Intercity direct gaat. Terwijl die trein al een tijd langzamer moet rijden vanwege scheurtjes in tunnels en viaducten. De baalt van de vertraging, maar zegt dat de IC direct nog altijd sneller is dan de normale route. Het voetbalseizoen is voor een aantal clubs alweer begonnen. Ajax heeft zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Francesco Farioli gewonnen. De Amsterdammers namen het in de kwalificatie voor de Europa League op tegen Vojvodina uit Servië. Branko van der Bomen die maakte vlak voor tijd nog de 1-0. Gods oog en oog met zijn tegenstander brengt de bal met rechts in. Die wordt verlekt door van de Bomen! Ook Eagles kwam in actie, maar dan in de kwalificatie voor de Conference League. In hun eerste Europese wedstrijd na 60 jaar speelden ze met 0-0 gelijk tegen SK Bran uit Noorwegen.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 show your head. Let's get dirty, that's my jam. I need that get me off. Sweating till my clothes off. It's six in the morning. Table jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.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 De Europese Commissie vindt dat Nederland weidevogels beter moet beschermen. Anders volgen er mogelijk maatregelen. De afgelopen 50 jaar is het aantal weidevogels flink afgenomen. Waarschijnlijk door het steeds kleiner wordende leefgebied. Amerika heeft twee leiders van een drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het Sinaloa-kartel en de zoon van de vroegere leider El Chapo. Na twee stafleden is nu ook de coach van de Canadese voetbalvrouwen geschorst... na spionage met een drone. Voor de Olympische wedstrijd tegen Canada zagen de Nieuw-Zeelandse voetbalsters een drone overvliegen.